uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Scholen moeten kinderen verplicht twee keer per dag laten sporten en bewegen. Dat adviseren de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad... en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Op dit moment hoeven scholen geen minimaal aantal uren sport en beweging aan te bieden. Als het aan de adviesorganen ligt, moet wettelijk worden vastgelegd... dat kinderen twee keer per dag een half uur sporten op school. Ze wijzen erop dat het niet alleen goed is voor de gezondheid... maar dat kinderen er ook beter van gaan leren. In Parijs zijn zeven mensen neergestoken. Vier van hen zijn zwaar gewond. De dader is door de politie gearresteerd. Volgens Franse media heeft hij de Afghaanse nationaliteit. Het incident gebeurde gisteravond laat. Eerst stak de man drie mensen neer in een bioscoop. Daarna viel hij buiten nog eens vier mensen aan. Wat het motief van de steekpartij in Parijs is, is nog niet bekend. Justitie sluit terrorisme vooralsnog uit. In Cambodja is oppositieleider Kem Sokha vrijgelaten. Hij zat een jaar vast op verdenking van hoogverraad... omdat hij volgens de autoriteiten de regering omver wilde werpen. Terwijl Sokha vast zat, werd zijn partij verboden... die de enige oppositiepartij in het parlement was. Daardoor was er twee maanden geleden bij de verkiezingen... amper tegenstand voor de premier van Cambodja, Hun Sen. Zijn volkspartij won alle 125 zetels. De oppositieleider is nu op borgtocht vrij. Hij staat onder huisarrest. De topman van de Amerikaanse tv-zender CBS stapt per direct op. Les Moonves wordt door nog eens zes vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Ze doen hun verhaal in tijdschrift The New Yorker. Daarin zeggen ze dat Moonves hen tot seksuele handelingen dwong. Twee maanden geleden kwam de machtige tv-baas ook al in opspraak... vanwege beschuldigingen over seksueel wangedrag. De 68-jarige Moonves ontkent zelf iets fout gedaan te hebben... maar stapt nu toch op... Er is een afkoopsom overeengekomen van naar verluidt 100 miljoen dollar. Het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog en er is af en toe zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Na vandaag wordt het wat warmer met steeds in het zuiden de meeste zon en de hoogste temperaturen.